uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VVD wil dat er zo snel mogelijk particuliere beveiligers op koopvaardijschepen worden ingezet. De Tweede Kamerfractie komt daarvoor met een eigen wet. Over de particuliere beveiliging van schepen tegen piraterij wordt al jaren gesproken. Coalitiepartij PvdA is tegen. De partij vindt dat de bescherming een overheidstaak is. Maar de VVD wijst erop dat schepen op zee nou eenmaal niet de politie kunnen bellen. Volgens de VVD loopt Nederland veel inkomsten mis als de schepen niet beter worden beschermd tegen piraterij. De Europese Commissie investeert de komende vier jaar 450 miljoen euro in internetveiligheid. Bedrijven, overheden en onderzoekscentra zouden het bedrag moeten aanvullen tot bijna 2 miljard euro. Het geld wordt gebruikt voor onderzoek naar manieren om aanvallen van hackers in de toekomst beter te kunnen voorkomen. De EU wil vooral essentiële voorzieningen, zoals het beter beschermen van energiecentrales tegen internetaanvallen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf met rentederivaten kregen van hun bank een financiële compensatie. Een commissie die de problemen onderzocht stelt een bedrag van maximaal 100.000 euro voor. In een aantal gevallen kan een bedrag nog verder oplopen. De meeste banken steunen dat voorstel, maar de grootste bank op dit gebied, de Rabobank, niet. De omstreden financiële producten werden van 2005 tot 2009 verkocht. Doordat de rente sterk daalde, kosten de rentederivaten de ondernemers juist geld. Samen leden ze voor honderden honderden miljoenen euro's aan schade. Nog steeds worden tientallen probleemkinderen heen en weer geschoven tussen jeugdzorg en GGZ. Zorginstellingen zeggen in de Volkskrant dat de behandeling van deze kinderen zo ingewikkeld is dat niemand zich een raad mee weet. De kinderombudsman waarschuwde hier eerder ook al voor. Het gaat om kinderen die meerdere problemen tegelijk hebben zoals autisme en gewelddadig gedrag. Volgens de zorginstellingen die alarm slaan is het heen en weer schuiven van deze patiënten funest. Ze voelen zich steeds minder gewenst en gedragen zich dan ook steeds extremer.